In Broek op Langendijk in Noord-Holland stemden ook mensen vanuit hun auto. Er is een drive-thru stembureau. Ja, ik ben onderweg naar mijn werk. Ik eh, dacht ik fiets even hier langs het... Eh, stembureau. Dit is maar de eerste keer, maar ik vind het wel eh, bijzonder eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat is ideaal, want zo kan ik kinderen wegbrengen. En dan voordat ik eh, ze naar school breng, eventjes stemmen. Ja, stemmen vanuit de auto gelden wel regels. Er zijn inderdaad wat regels. Eh, je auto wordt je stemhokje, dus dan mag je ook maar in je eentje inzitten. Nou, zit je met meer dan één in de auto, dan staat er nog een apart stemhokje... waar je passagier zijn rondjes rood kan kleuren. In Malawi is de tropische storm Freddy opnieuw flink tekeer gegaan. Het dodental van de cycloon is inmiddels opgelopen tot 225, vertelt correspondent Alice van Gelder. De grootste schade wordt gemeld in Blantyre, dat is de tweede stad van het land. Ja, daar zijn heel veel huizen tegen de heuvels opgebouwd. En als het water dan met grote kracht eh, van die heuvels afkomt... Ja, dan zijn de huizen daar, die niet al te stevig zijn, daar niet tegen opgewassen. Dus zo zijn er heel veel slachtoffers gevallen. Ook in Madagaskar en Mozambique zorgt Freddy, de langsturende tropische storm ooit, voor een enorme ravage. Tienduizenden mensen zouden dakloos zijn geworden of hebben hun huis moeten verlaten voor schuilkelders. En het Openbaar Ministerie gaat de moeder en zus van Bolle Jos vervolgen. Hij wordt gezien als een van de zwaarste criminelen van Europa en de politie zoekt hem al lang. Deze verslaggever van Omroep Brabant legt uit waarom de politie nu ook zijn familie op de radar heeft. Ja, het lijkt erop dat zij hem vorig jaar hebben bezocht, waarschijnlijk op zijn schuiladres in Turkije. En dat ze cadeautjes van hem hebben gekregen. Er zijn invallen geweest in januari en bij die invallen zijn hele dure merkartikelen naar boven gekomen. Maar ook uh, luxe horloges van uh, sommige wel meer dan 200.000 per stuk waard. En dat wordt beschouwd door politie en justitie als de politie wil jos graag pakken. Het tipgeld is verhoogd naar 200.000 euro. Het weer in het oosten, in noordoosten af en toe nog wat winters gesputter. Graadje of 8 is het.